Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Honderden websites van de overheid stappen de komende dagen over op een andere beveiliging. Dat gebeurt na een actie van hackers gericht tegen het bedrijf DigiNotar. Dat bedrijf geeft de beveiligingscertificaten uit voor onder meer de Belastingdienst en DigiD. Na spoedberaad de minister Donner vannacht bekend dat hij DigiNotar niet meer vertrouwt... en dat er snel andere certificaten moeten komen. De Libische hoofdstad Tripoli kampt met watertekorten, maar de situatie is niet kritiek. Dat zeggen de Verenigde Naties. 4 miljoen inwoners van Tripoli en omgeving zitten zonder stromend water. Onder meer doordat de toevoer vanuit het zuiden door Gaddafi-aanhangers is afgesneden. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om aan voldoende water te komen. Zo wordt water over zee aangevoerd en er wordt flessenwater geïmporteerd. Een Duitse veerboot is gisteravond vastgelopen op weg naar het eiland Sult in de Noordzee. De boot is onbeschadigd en wacht op hoogwater om los te komen. Bijna de helft van de 170 passagiers werd opgepikt door andere boten. 89 mensen bleven achter en moesten aan boord overnachten. Waarschijnlijk is de boot vastgelopen door een inschattingsfout van de kapitein. Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar fors gestegen. Bij de toetsingscommissies kwamen ruim 3100 meldingen binnen, 19% meer dan het jaar daarvoor. In bijna alle gevallen heeft de arts zorgvuldig gehandeld, blijkt uit het jaarverslag. Negen keer gebeurde dat niet. Die gevallen zijn doorgespeeld aan justitie en de inspectie voor de gezondheidszorg. Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor in vijf sets van de als vierde geplaatste Brit Andy Murray. Ook oud Maria Sharapova redde het niet. Zij verloor in drie sets van de Italiaanse Flavia Pennetta. Het weer, eerst op veel plaatsen mist, daarna wordt het een zonnige dag met maxima van 24 tot 28 graden. Tegen de avond kan in het westen een regen- of onweersbui vallen.